uur. Door met het NOS-journaal. De Arnhemse burgemeester Marcouch is geschrokken van de arrestatie van zeven terreurverdachten... die bezig waren een aanslag in Nederland voor te bereiden. De 34-jarige hoofdverdachte komt uit Arnhem, net als twee medeverdachten. Volgens Marcouch blijkt hieruit weer eens hoe belangrijk het is... om radicalisering aan te pakken. De zeven zouden van plan zijn geweest een aanslag op een groot evenement te plegen. In Eindhoven is een dode gevonden na een brand in een container. Het vuur werd rond half vier vannacht ontdekt door een buurtbewoner. Of het slachtoffer ook door de brand is omgekomen is niet duidelijk. Over de identiteit van de dode is niets bekendgemaakt. De brandweer zegt tegen Omroep Brabant dat er geregeld mensen achter de container lagen te slapen. De subsidiepot voor zijinstromers in het onderwijs is bijna leeg, meldt Trouw. Voor dit jaar was er 3,2 miljoen euro beschikbaar om hoogopgeleiden uit andere beroepen te laten overstappen naar het onderwijs. Voor het mbo is het budget al op, voor het basisonderwijs bijna. Volgens het ministerie van Onderwijs wordt volgende maand bepaald of er meer geld beschikbaar komt. De politie heeft in een jaar tijd 1250 automobilisten betrapt... die onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Sinds 1 juli vorig jaar gebruikt de politie daarvoor een speekseltest. Zo'n 600 automobilisten, dat is bijna de helft... hadden verschillende soorten drugs gebruikt. Een deel had ook alcohol gedronken. Het OM noemt de cijfers zorgwekkend. Ryanair schrapt vandaag tien vluchten van en naar Eindhoven door een pilotenstaking. Andere vluchten gaan gewoon door, volgens vakbond VNV... doordat het bedrijf vervangers heeft geregeld. Eerder had de rechter bepaald dat dat niet mag. De VNV wil nu een zaak tegen Ryanair aanspannen... vanwege het breken van de staking. Het weer vanochtend nog wat lichte neerslag. Later wordt het droog met soms wat zon... 14 tot 17 graden vanmiddag. Ook in het weekend is het overwegend droog met af en toe zon.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 Goedemorgen, ZFM luisteraars. Welkom op deze zoveelste uitzending van alweer ZFM live uitgezonden vanuit de Tolweg 10A op zondagochtend. Waar u meer dan welkom bent om zomaar langs te komen. Ik zeg het elke keer met eh, al of niet een platenkoffertje onder de arm... of gewoon om te kletsen over muziek of gewoon om de opname, de uitzending bij te wonen. Vandaag eh, is deze uitzending het programma in deze uitzending samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Oh jee. Nou, we kunnen er niks aan doen. De eerstkomende twee uren gaan, gaan eh, volgens het programma zoals het gepland is. Uh, Mulder en Mulder, het inmiddels niet meer bestaande trio, opende met How Do You Like in the uh, Your Ex in the Morning. En op de tenorsaxofoon hoorden wij... Eh, Frits Katé. Wij gaan vandaag eh, luisteren naar allerlei moois. Ik zeg altijd allerlei lekkers uit de platenkast. Waaronder ook veel van Nederlandse artiesten. Maar zoals het gaat, wij beginnen natuurlijk eh, een uh, beetje easygoing. En dat kan niemand beter dan Coleman Hawkins met hart en ziel, body and soul. Coleman Hawkins. We gaan nu naar een ehm, zangeres en, eh, die er onbekend staat dat ze erg verlegen is... en helemaal niet eh, uit is op roem en uh, schijnwerpers... maar toch fantastisch zingt. Anekdotes zijn er genoeg over haar. regelmatig is ze kwijt. En eigenlijk speelt ze het liefst gewoon op straat... waar ze ook ontdekt is. En dan heb ik het over Madeleine Peru die weliswaar een uh, Franse naam heeft, maar puur Amerikaans is. En eh, zij heeft eh, met regelmaat prachtige platen gemaakt. Haar stem wordt vergeleken met die van Billie Holiday. En zij zegt zelf, ja, ik doe maar wat. Dat, ja, je hebt van die eh, artiesten die gewoon van nature zo begaafd en begiftigd zijn met, met talent dat het eh, inderdaad allemaal uit, lijkt alsof ze het uit de mouw schudden. Madeleine Peru, Walking After Midnight. after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching. I stopped to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night wind whispers to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, just hoping you somewhere along. searching for. Peru. Walking After Midnight. Zij treedt op, dat is een bericht voor de liefhebbers... op 1 december in Utrecht in Tivoli. Ik ga nog een stukje laten horen. Getting some fun out of life. When we want to love kiss, we kiss with a little petting. We're getting some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing. Maybe we do wrong. Spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting. We're getting some fun out of life. This one is titled Desi Bernardo. Dizzy en zijn band in een live opname met een stuk van Carlos Gobim Desafinado. We gaan nu naar eh, opnamen alweer eh, van 2009 in het kader van wat toen nog heette jazzdag.nl, de dag van de Nederlandse jazz. En daar kwamen allerlei combo's, voornamelijk van eh, mensen die nog op het conservatorium zaten of er net af waren eh, met stukken. En daarvan zijn er weer een heleboel opgenomen. We gaan luisteren naar een combo, het uh, Diederik Rijpstra Quintet met een eigen compositie. En dat is de Rome Song. Ja, daar kunnen we niks aan toevoegen. Het Diederik Rijpstra Quintet met een lied over Rome, de Rome Song. Een eigen compositie. Ook een eigen compositie gaan we nu horen door de vocaliste Renske Taminio. En het stuk is getiteld Something Coming. covers rest in place. I'm enrolled into you, far from harm. dream to press my cheek to stares me in the face. Nutritious fuel fill my star. Keep my engine running. We won't run out of luck this time. Cause we've got something coming. So early in the morning, after I've kissed you too. this canvas place. I've been rolled into you to keep me warm. Dream to press my cheek to stares me in the face. Nutritious fuel fill my stock. Keep the trains a coming. We won't run out of luck this time. precious few fill my stock. Keep the trains a coming. We won't run out of luck this time. Cause we've got something coming, yeah. So early in the morning, after I've kissed you too. see when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why you're such sweeter goodness knows. Honeysuckle rose. I don't buy sugar. You just have to touch my thirsty lips. Seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. touch my cup. You're my sugar. It's sweet like honey when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. You're a confection, goodness knows honey Ja, dat was Lina Horn, geboren in 1917. Eh, en ehm, tot op hoge leeftijd aan het werk geweest. En een hele tijd in Amerika verguist onder het, eh, eh, hoe heet het, McCartney. Eh, onder de, wegens haar sympathieën die niet in overeenstemming waren met die van de regering. ze heeft ook nog in Nederland opgetreden, maar dit terzijde. Allemaal komen ze graag naar Nederland. Die Amerikanen zullen we maar trots zeggen. We gaan nu luisteren naar de Blue Bossa gespeeld door George Benson. En van... Eh, ja, van George Benson's Blue Bossa gaan we over naar een dame, Catherine Russell. En misschien valt hier het spreekwoord... zo vader, zo dochter... wel eh, heel goed uit te leggen. Vader Russell is een tijd lang de director... de dirigent en de, en de arrangeur geweest van de Louis Armstrong Big Band. En zijn dochter, geboren in 1956, eh, heeft, eh, terwijl zij op tourneeën was met eh, David, Bowie... en in zijn achtergrondkoor zong van mening... dat ze makkelijk voor zichzelf kon beginnen. En dat is volgens mij en volgens anderen heel goed gelukt... want zij heeft prachtige dingen op de plaat gezegd. En een van die stukken ga ik laten horen. De, nou ja, blues, de, de, de droevige geliefden, de droevige geliefde blues. De Sad Lover Blues. Catherine Russell. dat is natuurlijk niet waar. Eh, dit is Catherine Russell. nobody to call my own. Sometimes I'm cheerful, sometimes I'm blue. I just got those sad lovers' blues. I've been But the man for me I never found. Sometimes I'm happy, sometimes I'm sad. I just got those sad lovers' blues. sad lover's blue. on the shelf. Don't worry about me. Have fun for yourself. Cause I ain't got nothing but those sad. myself with my hopes on the shelf. Don't worry about me. Catherine Russell. De Sad Lovers Blues. En dan kunnen we eigenlijk niet zonder iets eh, de nadruk te leggen op meneer Gershwin. Er is een eh, cd, er zijn natuurlijk talloze cd's eh, gemaakt. A Tribute to George Gershwin omdat hij in het hele repertoire van eh, het gemiddelde repertoire van ontzettend veel eh, jazzmuzikanten altijd voorbij komt. En eh, ik ga een paar stukken laten horen van mensen die op die cd staan en allemaal gekozen hebben voor, op, voor composities van Gershwin. Zoals Coleman Hawkins en Oscar Peterson op de plaat gezet hebben... How long has this been Het, laatste, het eerste uur van ZFM Jazz... dat sluiten we graag af met eh, eh, een van de beroemdste composities van Gershwin. Summertime, gespeeld door Sidney Bechet. En eh, ik zie u graag terug na nieuwsreclame voor nog een uur ZFM Jazz. Tot zometeen. reclame. Zouden moeten komen, maar we hoorden niks van.